De burgemeester van Gorkum is verbaasd over de opvangplicht. Volgens haar heeft de gemeente altijd geholpen bij de opvang van asielzoekers was het beter geweest als gemeenten die nooit iets doen gedwongen werden om opvang te regelen. Of Gorkum de aanwijzing van de staatssecretaris naast zich neer kan leggen is de vraag. Het gaat om noodopvang in een voormalig gebouw van de Belastingdienst en dat is Rijksvastgoed. Oud-radiomaker Skip Voogd is overleden, meldt de mediasite Spreekbuis. Hij was 88. Voogd was muziekjournalist en stapte in de jaren 50 over naar de radio... waar hij programma's voor jongeren ging maken was hij presentator van Swing Express en stelde hij tussen 10 plus en 20 min samen. Dat werd gepresenteerd door Jos Brink. In een interview noemde hij dat later zijn leukste tijd. Zijn voorkeur lag bij de lichte muzieken uit Amerika en Frankrijk. Vanaf midden jaren 60 tot zijn vervroegde pensionering in 1995 werkte hij bij de NCRV. Schuldhulpverleners zien het aantal ondernemers dat aanklopt voor hulp oplopen. Veel ondernemers kunnen niet meer terugvallen op overheidssteun... terwijl schuldeisers wel steeds actiever zijn geworden. Het aantal hulpvragen steeg vooral sinds 1 oktober toen de TOZO-regeling afliep. Schuldhulpverleners verwachten komend jaar een nog grotere toestroom... als ondernemers hun belastingsschuld moeten gaan aflossen... Bijna 150.000 kleine ondernemers hebben hun belasting uitgesteld... en daarmee samen een schuld van 3,4 miljard euro opgebouwd. Die schulden moeten ze in uiterlijk vijf jaar terugbetalen... vanaf 1 oktober komend jaar. Het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en landinwaarts daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Later in de avond en de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgen van tijd tot tijd wat regen en met 12 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op de meeste wegen kan het verkeer doorrijden, maar op de N201 vanuit Hoorn naar Hoofddorp is dat niet het geval, want de weg is dicht bij Schiphol.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 En straks in het derde uurtje vliegen wij helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli met zijn My House Radio Show. En trouwens als opening horen we Last Frequencies en Column Scott met Where Are You?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 Woensdag vroeg je wat me maat was. Oh, die vibe voelen als ik kom. We kunnen moven als ik kom. Want het is Thursday. Je geeft me cake, maar het is niet eens mijn birthday. Zeg wat je wilt, ik doe het. Zeg mij wat jij voor me voelt, want jij weet precies wat je doet met me. Ik wil je niet laten gaan, wat heb ik je aangedaan? Jij bent donderdag van mij, beetje Netflix en wat vibes. die maak wat tijd voor me vrij, want donderdag is van mij. Ben donderdag van mij beetje Netflix en wat vibes Baby maak wat tijd voor me vrij Want donderdag is van mij Je bent van mij Je bent van mij Je bent van mij Je bent van mij Jij bent donderdag van mij Een beetje Netflix en wat vibes Baby maak wat tijd voor me vrij Want donderdag is van mij Je bent donderdag van mij Turn on vibes, baby maak wat tijd voor me vrij Want onderdag is van mij Uh, yeah Hey Vic, dus start die time was je de gek Let's go Zie als ik trok in de tijd Dan had ik niet zo bescheid Dan ging ik gewoon naar school Dan kwam ik op wel tijd Deed ik beter mijn best Werkte ik wel mee In plaats van geschoorst Dan worden elke week Zette ik even door Gaf ik de money op bereik, dat was mijn moeder nu trots Maakte me eerste trek, zou ik doen net alsof we ging Ik naar mijn eerste jiggy en liet ik gevoelens los Als ik druk kon in de tijd, zat ik vaker in de klas Als ik het zo bekijk, kwam het later wel verpas Als ik terug kon in de tijd, zou ik praten met mijn man Zo zou ik ervoor zorgen dat mijn vader er voor me was Als ik terug kon in de tijd, had ik niet zoveel stress Waren dingen voorkomen, waren dingen nu weg Yeah, en alles wat ik over heb is spijt Want als ik terug kon in de tijd, ja dan was alles nu vlecht. Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine, tijdmachine, maar die heb ik niet. Dus zal ik mij gedragen en zal ik blijven sparen, sparen ik terug kon in de tijd, dan was je nu hier bij mij. Dan was ik niet meer alleen, dan had ik je aan mijn zij. Had ik beter geluisterd naar de dingen die je zei. En dingen die ik doe, moet zetten ik dan omzij. Dan waren we naar de stad, waren we naar de film. Maar zou ik je elke dag bellen, vragen om te chillen? Zou ik je vaker vragen, vragen wat je zou willen? Dan was ik niet vaak weg, nee, dan zaten we vaker binnen. Had ik in je vertrouwd, had ik in je geloofd. Dan had ik van je gehouden, dan had ik het je beloofd. Had ik je in mijn armen, had ik je om mijn schouder? Had ik een tweede kans, dan had ik het niet verkloot. Als ik terug kon aan de tijd dat de dingen niet gezegd. Ruzies die we hadden, ging ik liever uit de weg. Yes, en alles waar ik over heb is pijn. Want als ik terug kon in de tijd, was je nu niet meer mijn ex. Als ik denk aan al die dagen, dat ik mij zo heb misdragen. Dan denk ik, had ik maar een tijdmachine, tijdmachine. Maar die heb ik niet, dus zal ik mij gedragen. En zal ik blijven sparen, sparen terug kon in de tijd Was ik precies hetzelfde, was ik een probleem En niemand die kon me helpen Als ik terug kon in de tijd Zat ik vanaf mijn elfde op als nog schoon Maar zal het best niet werken Als ik terug kon in de tijd Was ik zeker de ergste, was ik die jongen waar iedereen zich aan zou gaan ergeren Als ik terug kon in de tijd Zou ik me niet beperken, zou ik me laten gaan En zouden jullie wel merken dat ik niet zou veranderen Hoe het allemaal ging Had ik het aan machine, dus zat ik een nieuwe lin in Homie, dat was ik weg, homie, dat zou ik gaan Dan deed ik die dingen erger. Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine, tijdmachine, maar die heb ik niet. Dus zal ik mij gedragen en zal ik blijven sparen, sparen voor een tijdmachine. Als ik terug gewoon in de tijd Zit ik gewoon in de tijd. tijd. zaterdagavond wordt de muziek van Dio en Sef. Gouden oude klassieker, dacht ik zo. Tijdmachine. En daarvoor Crisscross Amsterdam, tezamen met Bilal Wahib en Emma Heester met Donderdag. En ik weet niet of jij hem in je bezit hebt. Ik denk het haast wel. Nou ja, hè, wie heeft hem niet? Mariah Carey heeft een record verbroken in de Verenigde Staten. En wat denk je waarmee? Met haar klassieker All I Want For Christmas Is You. Het nummer stamt alweer uit 1994 en is eh, de enige kerstdit die meer dan 10 miljoen keer is verkocht. De zangeres heeft daarom een diamanten award gekregen van de Recording Industry Association of America. Oftewel de RIAA, die de verkopen bijhoudt eh, van, eh, van die plaat. Ja, je zou zeggen, het nummer moet toch een keer uitgescheten zijn. We hebben hem allemaal al een keer gekocht in 1994. En misschien nog een paar jaar later, maar nog steeds wordt hij verkocht. En ja, het is toch wel heel bijzonder dat zo'n plaatje hè, zo vaak over de toonbank gaat. En elk jaar weer met kerst eh, komt hij terug in de hitlijsten. En ook natuurlijk in de Nederlandse single top 100 kwam het lied vorige maand weer binnen. Deze week staat hij op de 25e plek. En de afgelopen drie jaar belandde het nummer uiteindelijk op de eerste plaats. Ja, net zoiets als Wham! Last Christmas doet het ook heel erg goed. Staat meestal ook in de top 5 eh, volgens mij. En eh, ik weet niet of je het gehoord hebt, maar Nederland wordt op het Eurovisie Songfestival in 19... nee, niet in 1900, want zijn we al voorbij. In 2022 vertegen vertegenwoordigd door zangeres S10. Dan werd afgelopen dinsdagmiddag bekendgemaakt. De 21-jarige artiest uit Hoorn is bij het groot publiek nog niet echt heel bekend. Duidelijk is dat ze in Turijn een Nederlandstalig liedje tegenwoordig gaat brengen. Dat is weer een risico. Maar eh, niet alleen daarom is haar inzending opvallend en anders dan de voorgaande jaren. Uh, ja, S10, voluit S10 en Hollander is al heel lang bezig met muziek. Haar eerste hit maakte ze op 16-jarige leeftijd eh, met de EP Antipsychotica. Ja, daarin rapt en zingt ze over onderwerpen als zelfmoord, stemmen in haar hoofd... en ervaringen in een isolatiecel van een eh, psychiatrische inrichting. En uh, eh, 10 had eh, een hit in de zomer van dit jaar, Adem In. En de remix met rapper Kevin en Frenna doet het goed in de Nederlandse hitlijst. Het lied behaalde, behaalde de zevende plek in de song van het jaar van muziekplatform 3 voor 12. En S10 wordt tijdens Eurosonic Noorderslag ook beloond met het pop Stipendium. Zo krijgt hier, ze krijgt hij voor een geldprijs van 10.000 euro dus uh, ja, adem in, kennen we allemaal natuurlijk. Heb je waarschijnlijk al gehoord. Dus eh, ze gaat ons vertegenwoordigen. Ja, we doen al heel lang niet meer eh, mee met Nederlandse hitjes. Maar ja, vorig jaar was het gewoon... of nee, dit jaar trouwens. <laughs> het gewoon drie keer niks. Over de 23e plek in de, in de lijst. Dus we zijn benieuwd of het met Nederlandse taal en met ja, rap Wat het, wat het liedje is, ik heb hem nog niet gehoord. Het mag nog niet bekendgemaakt worden. Maar we gaan hem zeker binnenkort draaien hier op CFM Zandvoort. The Nightwalk door met muziek, want daarvoor zie ik natuurlijk aan je radio gekluiverd. Ik lul alweer bijna 3,5 minuut. Het is tijd voor Oliver Heldens en Annabel Anklen met Deja Vu. Love on the table Watching you move me in silence The touch of an angel I'm too afraid to open my eyelids All those nights I spent dreaming get it's deja vu. Deja vu. Deja vu. Deja vu. Deja vu. Pull me in closer. I let your hands do the talking. Kissing me sober. You better pinch me so I keep on falling. Yeah, this deja vu. Deja vu. Deja vu. Deja vu. Deja vu. All I need is your L-O-V-E.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 Straks vanaf 10 uur DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje DJ Kelly met My House Radio Show. En eh, ja, daar moeten we het mee doen, hè mag de pret allemaal niet drukken natuurlijk. Maar voor voorlopig zitten we gewoon nog in een eh, lockdown. Ik wil er niet te veel over zeggen, want <laughs> er komt weinig goeds uit. Drake die wil niet meedingen naar de Grammy Awards. Ik weet het gehoord, heb de belangrijkste muziekprijs van de Verenigde Staten. De Canadese rapper was eh, genomineerd in twee categorieën... maar heeft zich zonder opgave van reden teruggetrokken. Nou, ik denk het een beetje te maken heeft met het incident in eh, Texas. En ja, hij heeft ook meer kritische uitingen gehad. Dus ja, in ieder geval, hij heeft zich teruggetrokken... Dus dus eh, laten we het daar simpel bij houden. Laten we de man niet verder lastig vallen. Want ja, of je nou op een eh, concert optreedt waar het helemaal fout gaat... waar gewonden in doden vallen. Ik bedoel, volgens mij kun je daar ook niks aan doen als artiest er dan. CFM Zandvoort Muziek, daarvoor zit jij in je radio gekluisterd. Zaterdagavond de Nightwalk met nu Afrojack en Lucas en Steve en Dubvision. En ik moet zeggen, ik vind het een hele goede plaat... maar ik vind het een beetje gepikt van uh, Avicii. Het lijkt gewoon sprekend Avicii. De stijl, de opbouw, alles. Het is gewoon Avicii. Alleen dit keer door Afrojack en onze eigen Lucas en Steve.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 zo Zandvoort de Nightwalk. Het is even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatjes zijn er erg populair in de clubs wereldwijd. En natuurlijk gestreamd op de radio. En eh, eh, gemixt door de DJ's. Deze week op 10, Junior Jack en de David Pang remix van Stoopy Disco. Op 9, Paul Blaisdell en Mr. J met Piano Live. En op 8, Darius Shiryoshian met White Rabbit. De Maxi Extended Lapix Mix op 7. Will Clark en Shermanology met Surging. Op 6 Jade met Welcome to the People. Op 5 Westad met Perfect. En op 4 deze week Bob Sinclair met Save Our Soul Extended Rework 2021. Op 3 Evan McPhee Gar met Tell Me Something Good. Op 2 de plaat die vorige week nog op nummer 1 stond. Mark Knight en Darius Sarosian met Cat Is Feeling. Future Prospect. Prospect Park moet ik zeggen. Dat betekent deze week een nieuw nummer 1 in de Nightwalk 10. En je gaat hem horen nu op de radio hier op CFM Zandvoort. Mark Broom, River Star en eh, Star B met Fire.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 I got better things to do. as they drink that 42. So take Radio Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. to get to the end. Williams met Get Dirty. En daarvoor Sunnery James en Ryan Marciano en Gene Q QG met Better Things. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen nog even lekkere stevige beats op de radio. Om het eerste uurtje een beetje mooi bij af te sluiten. Straks eh, het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. Hij heeft gezegd dat hij vandaag wat rustiger aan doet dan vorige week. Want vorige week eh, viel ik toch echt bijna van mijn stoel. Ging toch echt naar de stevige trance. Als we kijken naar wat DJ Mouse zo gemiddeld draait. Maar het was zeker, eh, ja, het klonk zeker helemaal top. Eh, straks in het eh, derde uurtje vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Kelly met zijn My House Radio Show. En voor nu nog even muziek. Kim K met Best Kind of Love. Na deze van Martin Garrix en Julian Jordan met Diamonds. Ik zeg tot zometeen na de break. Holland's number one, number one dance show. One Saturday night go. Line them up, line them up. Only show blast are shining us. Line them up, line them up. Only show blast are shining us. Line them up, line them up. Only show blast are shining us. Line them up, line them up. Lit, lit, fired up. Line them up, line them up. Only show blast are shining us. Line them up, line them up. Lit, lit, fired up. Line them up, line them up, line them up, line them up. allemaal fijne dagen en een voorzitter.